Dielke Teertstra met het NOS-journaal. De kolonne met de eerste veertelijk overschotten plaats. De lichamen kwamen vanmiddag aan op vliegbasis Eindhoven. De vliegtuigen werden opgewacht door onder andere koning Willem-Alexander en premier Rutte. De stoet van 40 rouwwagens vertrok iets voor 6 uur naar Hilversum. Langs de weg stonden vele tienduizenden mensen om een respect te betuigen aan de slachtoffers. Bij de kazerne in Hilversum hebben veel mensen bloemen gelegd. De komende dagen landen meer vliegtuigen met de overige geborgen stoffelijke overschotten. Volgens de separatisten liggen in het rampgebied nog lichamen een pro-Russische rebellencommandant in Oekraïne erkent dat de separatisten de beschikking hadden over het Boek-raketsysteem. Dat is het systeem waarmee vermoedelijk het passagiersvliegtuig van Malaysia Airlines is neergeschoten. Het Britse persbureau Reuters citeert commandant Alexander Godakowski. Die liet volgens Reuters weten dat hij pas op het moment van de ramp had gehoord dat de rebellen de beschikking hadden over luchtdoelraketten. Hij zei ook dat de raketten mogelijk vanuit Rusland naar Oekraïne zijn gebracht. De 46-jarige Henry de Vries uit Harderwijk, die maandag dood werd gevonden, is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Bij sectie op het lichaam zijn geen sporen van geweld gevonden of andere sporen die op een misdrijf kunnen wijzen. De man verdween eind november vorig jaar toen hij naar zijn werk in Houten ging. Zijn auto was voor het laatst gezien in Almere buiten. Dat was niet op de route naar zijn werk en daarom hield de politie rekening met een misdrijf. Het weer nog op de meeste plaatsen nog zon. Alleen in het zuiden van Limburg kan het onweren. Vannacht koelt het af naar graad of 16. Morgen opnieuw veel zon met in het oosten kans op een bui. Het 25 tot 28 graden. Vanaf vrijdag in het hele land meer buien. De temperatuur loopt dan iets terug naar graad of 24. Dit was het NOS Show. Zandvoort. Zon, zee, strand en ZFM. Een bruisend radiostation met een zee van muziek en een golf van informatie.